Treinen worden al een week niet schoongemaakt. De NS zet daarom morgen kantoorpersoneel in om de ergste rommel op te ruimen. Maar er wordt niet schoongemaakt. Honderden brandweermensen uit het hele land hebben in Eindhoven actie gevoerd tegen bezuinigingen op de brandweer. Volgens de actievoerders en vakbond Abfacabo FNV gaan die ten koste van de veiligheid. Door de bezuinigingen worden de aanrijdtijden langer en zullen er minder mensen op een brandweerwagen zitten. Premier Netanyahu wil een wet indienen waarin wordt vastgelegd dat Israël een Joodse staat is. Hij benadrukt dat alle inwoners, Joden en niet-Joden, gelijkwaardig zullen worden behandeld. Palestijnen zijn bang dat de toevoeging Joods aan de staat Israël de weg vrijmaakt voor discriminatie van de Palestijnse minderheid. Klanten van de Rabobank kunnen sinds gisteravond niet meer internetbankieren. Er is een storing en de bank weet niet waardoor die wordt veroorzaakt. Mensen die proberen geld over te maken zien dat de transactie blijft hangen. Het is de derde keer in een week tijd dat de Rabobank kampt met een storing. Maar volgens de Rabobank hebben die niets met elkaar te maken. Een ex-paardenhandelaar uit Wagenberg is aangehouden omdat hij opnieuw verwaarloosde ponies op zijn terrein had staan. Zo'n 20 Shetlandponies en een ezel zijn in beslag genomen. In oktober werden al ruim 100 verwaarloosde dieren bij de man weggehaald. Hij kreeg toen een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast mocht hij geen dieren meer houden. Het weer in het noorden bewolkt, elders zonnig, met in het zuiden kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen vrijwel droog en geregeld zon en het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk vanwege de meivakantie. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag van knoop het Oude Rijn 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hennekido Ambacht en Sliedrecht 7. A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Noordbrug 4 kilometer. En van knoop het Brechtseplein 4 kilometer op de parallelbaan. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A20.